Ties Brok is onze correspondent in Israël. Je ziet dat eh, iedereen, eh, van iedereen boven de 50 nu 77% een vaccinatie heeft. Ehm, in de groep die nog ouder is liggen de cijfers zelfs nog hoger. Toch lijken jonge Israëliërs wat minder trek te hebben in een vaccinatie. Zeker in bepaalde eh, groepen speelt dat. Bijvoorbeeld bij de ultra-orthodoxe Joden en bij de Arabische Israëliërs. We zien dat daar de vaccinatiecijfers een stuk lager liggen dan het landelijk gemiddelde. In de Palestijnse gebieden is nog bijna niemand gevaccineerd. Daar zijn pas gisteren de eerste 2000 vaccins aangekomen. 80 slachtoffers van de kinderopvangtoeslagzaak hebben aangifte gedaan tegen premier Rutte. Volgens een advocaat wist Rutte al in het najaar van 2018 dat er dingen misgingen bij de Belastingdienst, maar deed hij daar niets tegen. Rutte heeft niet ingegrepen toen mensen werden opgejaagd en beroofd, zegt hij. Het testen van kinderen na een besmetting in de klas wordt niet verplicht. Sowieso moet de hele klas eerst vijf dagen in quarantaine. De kinderen die daarna negatief testen mogen weer naar school. Leerlingen die zich niet laten testen moeten er nog vijf dagen thuis zitten aan vastplakken. Vrachtwagenchauffeurs balen van het verlengen van de lockdown. Ze zijn het wel gewend om een groot deel van de tijd in een uppie in een bubbel te zitten. Maar dan is het wel extra fijn als je aan het eind van de dag even kunt ouwehoeren met collega's in een wegrestaurant. En dat mag nu niet, vertelt trucker Mark. Gisteravond ben ik aan uh, Zevenbergse Hoek bij de Gouden Leeuw eh, gestrand. En... Uh... Ja, daar heb ik mijn afvalmaaltijdje genuttigd in de auto. Wel te verstaan natuurlijk, want ja, tegenwoordig mag je eens meer naar binnen. Maar je vindt er geen donder aan op deze manier. Je zit alle hele dag in zo'n auto en ja, je slaapt er ook in. En ja, we moeten er nu ook in eten eigenlijk noodgedwongen. In andere landen is dat beter geregeld, zegt hij. Bijvoorbeeld in Frankrijk, daar zijn de wegrestaurants wel open. Maar alleen voor vrachtwagenchauffeurs. Het weer, op steeds meer plekken begint het te regenen. Het is tussen de 8 en de 12 graden. Morgen is het zo goed als droog. Heel misschien zien we de zon nog even en het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB staat een kapotte auto op de A10, de ringweg van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld.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 If you ever There's no You call me on the phone. I act like nothing's going on. We're driving in my car. I pretend that you don't turn me on. closest to bed. trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations. Rising up but push them to the side. You know I'm Talk be lying out of no doorway. Shot the way she and drown me, I might blow the way. Can you please tell me I'm in control today? Figure for today. Icy like the Eiffel Tower, babe. Yeah. Why you wanna talk about it all the time?